1 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Volkswagen heeft in de VS meer autotypes met Sjoemelsoftware op de markt gebracht dan tot nu toe werd gedacht. Volgens de Amerikaanse Milieudienst heeft Volkswagen de software ook ingebouwd bij zwaardere dieselauto's, waaronder de Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne en grote Audi's zoals de A8 en de A6 Quattro. Het gaat in totaal om zo'n 10.000 auto's. Volkswagen heeft eerder erkend dat er is gesjoemeld met lichtere dieselmotoren. Het bedrijf hangt in de VS een miljardenboete boven het hoofd. De politie stopt voorlopig met actievoeren en de COO-onderhandelingen worden hervat. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de politievakbonden en minister van de Steur. De politiebonden voeren al maanden actie voor een betere CAO. Het kabinet biedt 5% loonsverhoging en een eenmalige toeslag van 500 euro, maar dat gaat ten koste van de pensioenen, zeggen de vakbonden. Nederland maakt 1,2 miljoen euro vrij voor de strijd tegen IS in Irak. Dat schrijven de ministers Koenders en Hennis Plasgaard aan de Tweede Kamer. Een belangrijk deel van het geld is bedoeld voor de verbetering van medische voorzieningen voor het Iraakse leger. Er gaat ook geld naar de Koerdische Peshmerga voor materiaal om bermbommen op te sporen. Het nummer Hello van de Britse zangeres Adele heeft opnieuw een record gebroken. Het is het allereerste nummer waar waarvan binnen een week meer dan een miljoen exemplaren zijn gedownload. Het vorige record stond op naam van de Amerikaanse rapper Rida met 636.000 downloads in een week. Hello is de eerste single van Adele's derde album 25, dat over bijna drie weken uitkomt. Atlete Daphne Schipper staat op de lijst van de Internationale Atletiek Federatie voor de verkiezing van de internationale atleet van het jaar. Schippers won op de WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Op 28 november kiest de federatie de atleten van het jaar. Het weer vanavond en vannacht, overal kans op dichte mist. Minima tussen de 3 en de 6 graden, met mogelijk vorst aan de grond.